8 uur. Jobboot met het NOS Journaal. In een trein in Zwitserland zijn zes passagiers gewond geraakt... toen ze werden aangevallen door een man. De slachtoffers hebben brand- en steekwonden. Dat heeft de politie van St. Gallen bekendgemaakt. De man zou eerst een brandbare vloeistof in de trein hebben gegooid. Daarna stak hij met een mes in op de passagiers, onder wie een kind van zes. Volgens Zwitserse media is de dader een man van 27. Hij raakte zelf ook gewond. Het motief van hem is nog onbekend. De explosie in een kelderbox in Schiedam heeft een tweede leven geëist. Een man van 18 die gisteren zwaar gewond raakte bij de explosie... is vanmiddag in het ziekenhuis overleden. Vannacht bezweek een jongen van vier al aan zijn verwondingen. Beide slachtoffers woonden in de flat boven de box. Twee anderen die ook in de kelderbox waren... liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De explosie is waarschijnlijk ontstaan toen drie mannen aan het sleutelen waren aan een brommer. Daarbij zouden benzinedampen zijn vrijgekomen. De Britse regering stelt jaarlijks ruim 5 miljard euro beschikbaar ter compensatie van het geld dat anders uit Brussel zou komen. Na de brexit krijgt het Verenigd Koninkrijk geen geld meer uit EU-fondsen. Vooral universiteiten en boeren zijn daarvan de dupe. Ook komt er geen geld meer uit Brussel voor infrastructuur zoals wegen en bruggen. Minister van Financiën Hammond kondigt de maatregel nu al aan om onrust onder de ontvangers van EU-subsidies weg te nemen. In de buurt van Blokzeil in Overijssel is een man verongelukt toen hij in een sloot onder zijn zitmaaier terechtkwam. Het slachtoffer was vlakbij zijn huis de berm langs de weg aan het maaien. Omdat hij schuin afliep, kantelde de zitmaaier en kwam de man onder de machine terecht. Hij overleed ter plekke. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er mogelijk een luchtbrug naar de Syrische stad Aleppo moet komen. Minister Steinmeier is in gesprek met de Verenigde Naties, de VS en Rusland over hulp voor de bevolking van Oost-Aleppo. Naar schatting zitten er zo'n 250.000 mensen vast. Er is een groot tekort aan water en voedsel, ook is er geen elektriciteit. Het weer veel bewolking, maar ook opklaringen. In het midden en noorden kans op wat regen. Morgen begint op veel plaatsen bewolkt, later ook zonnig.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 bij het tweede uur van de Euro Breakdown hier op eh, ZFM Zandvoort. We zijn begonnen met de eh, nummer 19. Eh, Mike Perry samen met uh, Martin met The Ocean. ik zei het vorige uur al, uh, ben een kleine resume uh, verschuldigd. En dat gaan we nu ook doen, nu we halverwege de lijst zitten. De nummer 40 deze week in handen van Jazz Glynn met Ain't Got Far To Go. De nummer 39, Chase Smoker samen met Daya Don't Let Me Down en Megan Trainor met No staat op 38. De nummer 37 is nieuw binnengekomen met Martin Garrix en Bebe Rexha met In the Name of Love. Dua Lipa met Be The One, oude nummer 1 hit, staat deze week op 36. Zak Noël samen met eh, Salvi met Trumpets is in hun vierde week blijven staan op 35. 34 dan voor uh, eh, 21 Pilots met eh, Stressed Out. En Ellie Golding, Something in the Way You Move op 33. Op 32 staat Jonas Blue samen met JP Cooper met Perfect Stranger. En op 31 dan David Guetta samen met Zara Larsen met This Once For You. De nummer 30 is eh, Walking on Cars met Speeding Cars. En 29 is Shawn Mendes met Treat You Better. Britney Spears samen met G-Eazy met Make Me staat op 28. En Meu met Final Song is wederom blijven steken op een 27e plaats. De nummer 26 dan Ganesh samen met Olivia O'Brien. I Hate You, I Love You en Clean Bandit met Tear staat op 25. 24 in handen van Time Flies, Once in a While. En 23 nieuw binnengekomen Major Lazer samen met Jonas' favoriet Justin Bieber en Meu met Cold Water. Nummer 22 dan uh, Willy William met uh, Ego. En op 21 Katy Perry met eh, Rise. Haley Steinfeld met uh, DNC met Rock Bottom staat op 20. En op 19 vinden we dan Jordan en net. Mike Perry samen met Martin met The Ocean.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 Eh, die ik eh, ooit kocht was dus eh, van de Red Chili Peppers. En dat is nog het grappigste. Ik kocht hem niet eens in Nederland. Nee, ik kocht hem in hun thuisland Canada. Blood Sugar Sex Magic, geloof ik, was de dekje die ik er kocht.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 Summer on You. When I spent the summer on you. Acht plaatsen gestegen in hun uh, zevende week in de lijst. Hey, we gaan uh, beginnen aan de top 10 uh, eh, van deze week. De 10 nummers gaan we allemaal draaien voor je. Maar eerst een kleine race mee van de platen die wij dit eerste half uurtje, 20 minuutjes, hebben gehad nummer 20, Haley Steinfeld samen DMZ met eh, Rock Bottom. De nummer 19, Mike Perry samen Shy Martin met The Ocean. Ariana Grande met Interview staat op nummer 18. En op nummer 17 staat Selena Gomez met eh, Kill 'Em With Kindness. Daps eh, met La La Land staat op nummer 16. En op nummer 15 vinden we Charlie Foot met One Call Away. Red Hot Chili Peppers met uh, Dark Necessities op een 14e plaats. En op een 13e plaats staat Lucas Graham met Mama Said. Nummer 12 is voor Dua Lipa met Harder Than Hell. En Sam Veld samen met Lucas en Steve featuring Wolf met Summer and You... staat dus op een elfde plaats. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was dus eh, de lijst en we gaan beginnen met de nummer 10. Charlie Puth is dit. Ja, zo heet dit uh, singeltje inderdaad.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 De enige echte, alle 40 op een rij. Jeroen Nieuwenhuizen en de hits waar je De Nederlandse top 40, Radio 538. Ik zeg het iedere week de collega's van Radio 538 presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En ik ga hem even in vogelvluchten vogelvlucht een beetje doornemen. De nummer 39 is deze week eh, nieuw binnengekomen. Cheat Code samen met eh, Dante Klein. Let me hold you, turn me on. Op 38 staat Katy Perry met eh, Rise. En op 36 Clean Bandit met Tears. The Ocean van Mike Perry op 35. En de, nummer 33 is ook nieuw binnengekomen. nummer heet Gas van Sven Elias samen met Jason Foot <laughs> Futuristic, BKO en Jersey. Wat een naam, laat ik maar zitten. Ik ga het niet eens proberen uit te spreken. Willy William eh, staat op nummer 30 met eh, Ego. En One Republic met Wherever, I Go op 28. Fai samen met Everjack met Hey op 26. Eh, en Meub met Final Song op 25. Nieuw binnengekomen op 21 is Martin Garrix samen met Bebe Rexha met In the Name of Love. Gaan we kijken naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Sean Mendes staat op nummer 10 met Treat You Better. De nummer 9 is in handen van uh, Sia samen met Jean, eh, uh, Paul Palmer, Cheap Thrills. De nummer 8 Ricky Iglesias met Duelle El Corazon. Kangs vs. Cooking of Three Burners met Dish Girl op nummer 7. Dior samen met Elvis Crespo met Bailar op nummer 6. De nummer 5 in handen van Calvin Harris samen met Rihanna, This Is What You Came For. De nummer 4 Drake met One Dance. Justin Timberlake met Can't Stop The Feeling op nummer 3. Op nummer 2 staat Jonas Blue met Perfect Strangers. En op nummer 1 Cold Water van eh, Major Lazer, Meu en Jonas' favoriet Justin Bieber.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 Samen met eh, John Newman. Give me your love. En dan hoort Yama met eh, Drop Dead Low. Heet wel dat wij hier in de studio naar handbal aan het kijken zijn... mag jij gaan luisteren naar de nummer 5 van deze week.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 I live for danger. All that you got. nummer 5 van uh, deze week, Ariane Grande met uh, Dangerous Woman. Vorige week nog op een uh, negende plaats. En deze week op 5. Hey, we gaan door met de nummer 4. Kelvin Harris is dit. And everybody's watching her, but she's looking at top 3 van uh, deze week. Maar niet voordat we gaan luisteren hoe de top 3 er uh, vorige week eh, uitzag. Ben jij benieuwd? Nou, Ja, ik weet hem wel.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 but you deze week Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. Hey, we gaan snel door eh, met de nummer 2 van eh, deze week. Zelfs als vorige week. Dit is Dior samen met Elvis Crespo met Bailar. met eh, Elvis Crashbro. Hey, we gaan snel door naar de nummer 1 toe. En is bijna geen verrassing meer. 10 weken lang in de lijst. Deze week ook blijven zitten. Dit is uh, Sofia van Alvaro Soler. De nummer 1 van deze week de top 40 van Europa.